Zij is op zaterdag 9 juli te horen in een plusconcert. En we gaan eh, nu alvast iets van haar draaien. Walking After Midnight. we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying. I stopped to see a weeping willow CD. En hij zong samen met Diana Kroll. Heerlijke CD is dat. Ik ga er nog meer van draaien. Maar nu eerst One Fly Down, Nora Jones. Okay. cross your mind te was dat. Ray Charles met dat zo'n mooi gezongen nummer met Bonnie Riot van de cd Genius Loves Company. En dat was eh, de inspiratie van Ray Charles, wie verschijning een grote muzikale gebeurtenis was van de jaren 50 en daarna. We gaan nu naar Buddy Guy. Hij speelt electric gitaar. Hij laat zich begeleiden door Greg Zapp op de basgitaar, Richie Hayward op drums, John Porter gitaar. En Neil Hubbard op de gitaar. En het nummer Black Knight. falling Oh, how I hate to be alone Black night is falling Oh, how I hate to be alone. I keep crying for my baby. And there ain't another day is gone. have no one to talk with To tell my trouble to My baby gone and left me Someone tell me what more What more can I do Black night is falling Oh, how I hate to be alone. I keep crying for my baby. There ain't another day my trouble too My brother's in the rack And I, I don't know, don't know what to do Like night is falling Oh, how I hate to be crying for my baby. And there ain't another day is gone. Goodbye, baby. Yeah. Look, oh, I sure. afstandjes kwamen van Clark Terry op de the Thelonious Monk op de piano, Sam Jones op de bas en Philly Joe Jones op de drums. Het is een opname gemaakt op 7 en 12 mei 1958. En het is echt deze cd in orbit een juweeltje. Maar er komt nog een juweeltje aan. Want eh, we gaan luisteren naar Nora Jones. Maar niet alleen, nu samen met Ray Charles. 70 was dat. En de eh, bezetting van dit schitterende St. Louis Blues nummer werd gespeeld door Dave Brubeck op piano, Jerry Milligan op bariton sax, Alan Dawson op drums en Jack Six op de bass. Ik zet nog even het licht op het Noordzee Jazz Festival wat in juli gaat plaatsvinden. Want dat is me nogal aan een lijst wat ze hebben weten te strikken. Ik noem maar een paar. B.B. King, Paul Simon, Erik Dolphy, eh, Jules Deler, onze collega draait. Toets Tillemans komt, Madeleine Peru, Sergio Mendes, Erik Vloeimans, Colin Benders, V. Klaassen, Herbie Hancock, Wayne Shorter, de, Sabrine Stark en Tom Jones komt. Geweldig. We gaan wat laten horen van hem. Het groene gras van Tom Jones. The old hometown looks the same as I step down from the train and there to meet me was my mama and papa the green still standing. Though the paint is cracked and dry, and there's that old it's good. other side of the border She was a city that gave me looks That made my mouth so inviting And I couldn't resist just a one little kiss so exciting And I heard the guitar player say Vamanos, Jose's on his way Then I knew, yes I knew I should run But then I heard so strong Come a little bit closer I'm all alone And the night is so long say, man, you know you're in trouble plenty. So I dropped my drink from my hand, and from a window I ran. And as I rolled away, I could hear her say to Jose, "Come a little bit closer, you're my kind of man, so big and so strong." Willy de Vil was dat. Maar helaas, hij kan niet meer dichterbij komen. Want hij is een aantal jaren geleden overleden. Trad nog op in het patronaat in Haarlem. Elvin Gerald, ik kan er niet omheen. Daarom Duke's Place. that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on, get your kicks in Duke's place. You find yourself a seat, and when you wanna eat, you look around and yell. wait. It's after three o'clock, my baby.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 Deel van het ziekenhuis heeft via een omleiding inmiddels weer stroom. De brandweer probeert voor het hele ziekenhuis noodstroom aan te leggen. Er is een groot noodstroomaggregaat onderweg. Op de IC worden vijf patiënten handmatig beademd. Volgens de artsen is het nog niet nodig om patiënten over te brengen naar de andere vestiging in Almelo. Bij de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo werken in totaal 3500 mensen. Over de oorzaak van de stroomstoring is nog niets bekend en ook is niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren. Tussen Tripoli en Malta zijn mogelijk honderden migranten verdronken. Volgens lokale media en de Arabische nieuwszender Al Jazeera brak daar gisteren een boot met 600 migranten in tweeën en zonk. Zo'n 15 drenkelingen wisten na twee uur zwemmen de kust van Malta te bereiken. Anderen zijn uit zee gered maar gevreesd wordt dat vanuit de meeste van de 600 opvarenden zijn omgekomen. Het gezonken schip was vanuit de Libische hoofdstad vertrokken samen met een andere vluchtelingenboot. Dat schip is aangekomen bij het Italiaanse eilandje Lampedusa. Bij een gevangenisoproer in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 16 doden gevallen. Dat melden Iraakse autoriteiten. Onder de doden zijn zes agenten. In de zwaar bewaakte gevangenis braken rellen uit toen ongeveer 25 gevangenen werden overgeplaatst naar een ander gebouw. Gevangenen vielen plotseling bewakers aan, pakten hun wapens af en begonnen te schieten. In de paniek die ontstond vielen de 16 doden en zeker zes gewonden. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 22 graden in het westen tot 26 in het oosten. Aan het eind van de middag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. E er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en Winschoten en de A15 Gorkum-Nijmegen.